Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De brand in een wooncomplex in Nijmegen heeft een tweede leven geëist. Een bewoonster van 81 is vandaag overleden aan de gevolgen van de brand. De brand in het seniorencomplex ontstond vorige week vrijdag... in een cafetaria naast de ingang van de flat. Negen bewoners raakten zwaar gewond. Griekenland wil geen nieuw financieel steunprogramma als het huidige is afgelopen. Dat zei premier Tsipras na afloop van een ministerraadsvergadering. Hij zegt dat Griekenland in juni niet inzet op een derde reddingsplan. De noodsteun van het IMF en de EU heeft volgens de premier vernietigende gevolgen voor de Griekse maatschappij en economie. Chinese hackers hebben ingebroken op het computernetwerk van de chipmachinefabrikant ASML. Dat schrijft technologie-site Tweakers op basis van anonieme bronnen. De fabrikant uit Veldhoven wil de berichten niet bevestigen. De hackers zouden het bedrijf hebben aangevallen in opdracht van de Chinese overheid. Wat de gevolgen zijn van de hack is onduidelijk. De bezetters van het Maagdenhuis in Amsterdam willen dat studenten in andere steden ook in opstand komen. Ze roepen op om de discussie over democratisch bestuur in het onderwijs in heel Nederland te voeren. Zondag is er een bijeenkomst in het Maagdenhuis voor studenten uit andere steden. Op station Amsterdam Rai is een chaos ontstaan door een wisselstoring. Honderden mensen die de huishoudbeurs hebben verlaten staan te wachten op het kleine station. De NS raadt reizigers aan de metro naar een ander station te nemen, maar die is overvol. Naar verwachting zijn de problemen rond twee uur vannacht al pas verholpen. Voetbal, FC Dordrecht heeft op het laatste moment gewonnen van Go Ahead Eagles. Lange tijd stond het 1-1, maar in blessuretijd maakte Dordrecht 2-1. Het is dit seizoen de derde overwinning van de hekkersluiter in de eredivisie. Het weer, vannacht opklaringen.